Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël gaat meer brandstof toelaten tot de Gazastrook. Dat meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Al Jazeera gaat het om 120.000 liter per dag. Een toename is volgens Israël nodig om epidemieën en een humanitaire instorting van Gaza te voorkomen. Israël heeft de brandstofleveringen aan de Gazastrook eerder sterk aan banden gelegd. Het land zei toen dat Hamas de brandstof gebruikt voor militaire doeleinden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het brandstoftekort leidt tot grote problemen in het zorgsysteem in de Gazastrook. De man die afgelopen weekend een toerist doodde in het centrum van Parijs... wordt vervolgd voor het plegen van een terroristisch misdrijf. De man van 26 stak nabij de Eiffeltoren van achter het slachtoffer neer. Ook viel hij nog twee anderen aan, die raakten gewond. Volgens Franse media heeft de man tegen de politie verklaard... dat hij reageerde op een oproep van terreurgroep IS om Joden om te brengen. Bij een schietpartij op een universiteit in Las Vegas zijn drie doden gevallen. Een gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter zelf is doodgeschoten door de politie. Over het motief is nog niets bekend. De helft van alle nachtwerkers heeft minimaal één chronische slaapstoornis. Daar blijkt het onderzoek door Nederlandse slaapwetenschappers... naar het effect van ploegendiensten op slaapgedrag. Jongeren lopen het grootste risico om een slaapstoornis over te houden... aan het werken in ploegendienst. In het bijzonder als ze lager opgeleid zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld bewegingsstoornissen of slaperigheid overdag. Deze slaapstoornissen komen ook vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Oudere werknemers en mensen met een hogere opleiding lijken er minder last van te hebben. Het weer. De dag gaat koud van start met enkele graden vorst. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege gladheid. Het zuiden van het land moet oppassen voor dichte mist. Vanmiddag wolken en zon. Het wordt dan tussen de 2 en de 6 graden.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 wordt vervolgd voor het plegen van een terroristisch misdrijf. De man van 26 stak bij de Eiffeltoren van achter het slachtoffer neer. Bestuurders van elektrische bedrijfswagens hebben vanaf juli volgend jaar toch een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekendgemaakt. Het weer, er geldt code geel in het hele land vanwege gladheid. Het zuiden van het land en het midden moeten oppassen voor dichte mist. Vanmiddag wolken en zon, het wordt dan tussen de 2 en de 6 graden. ZFM.